Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zou vannacht niemand buiten hoeven te slapen in Ter Apel. Alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum hebben een opvangplek gevonden... zegt het COA tenminste tegen RTV Drenthe. Gisteravond moesten er nog 250 mensen buiten slapen... en al maanden is het een grote puinhoop bij het asielaanmeldcentrum. RTL Nieuws sprak Ayman van 17 die 12 nachten buiten heeft geslapen. Het is very cold. no, I didn't have problem, but the children, the babies here crying in the night. No places in, uh, inside. One month walking every day. No, I didn't sleep in the bed from uh, maybe two two months. Het kabinet heeft het nu over asielopvang op cruiseschepen. Of dat juridisch te regelen is, moet nog blijken. Morgen gaat waarschijnlijk weer een van de belangrijkste gaskranen uit Rusland open. Nord Stream 1 was sinds vorige week dicht voor onderhoud. Volgens Duitsland gaat de kraan voor 30% weer open. In Nederland zegt GasUnie nog niets te weten. En dat morgenochtend moet blijken of en hoeveel gas Rusland doorvoert. Boeren mogen vrijdag demonstreren op de laatste dag van de Vierdaagse in Nijmegen. Wel in kleinere vorm dan ze eigenlijk willen. Er mogen maximaal 50 mensen demonstreren en er mag één trekker mee. De boeren wilden eerst met honderden trekkers naar de intocht komen. Dat heeft Nijmegen tegengehouden. En een beetje Harry Potter-fan kent deze sport wel. Quidditch is easy enough to understand. Each team has seven players, three chasers, two beaters, one keeper and the seeker. Quidditch is een fantasiesport, maar het wordt ook in het echt gespeeld. Verschilletje is wel dat spelers niet door de lucht vliegen op een bezemsteel... maar gewoon met beide benen op de grond blijven staan. En er komt nog een verschil. De internationale club achter de sport heeft de naam veranderd. De sport heet nu officieel quadball. Dat doen ze om afstand te nemen van J.K. Rowling. De schrijfster van de Harry Potter boeken krijgt veel kritiek over zich heen... omdat ze online beledigende opmerkingen heeft gemaakt over transpersonen. Het weer nog, veel bewolking. Vanavond en vannacht regent het van zuidwest naar noordoost. Het koelt af naar een graad of 17 vannacht. Morgen ook wolken en buien en 19 tot 24 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Sea of Love.